Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Waaronder de Britten bij de EU kunnen blijven weer begonnen. Gisteren zaten de EU-leiders al tot half drie s'nachts aan tafel daarover. Vandaag zouden ze weer verder praten over het lidmaatschap van Groot-Brittannië. Maar het overleg werd vanaf het ontbijt vier keer uitgesteld tot na het avondeten. Pas om half negen zaten de EU-leiders weer aan tafel. De hele dag is wel in kleine kringoverleg geweest. De meningsverschillen zijn groot. Het is dus maar de vraag of ze eruit komen. Minister Bussemaker wil vanaf 1 juli alle mbo-scholen in Nederland verplichten om burgerschaplessen te geven aan studenten. De lessen worden ook wel verantwoordelijk of kritisch denken genoemd. Op sommige mbo's worden ze al gegeven. Tijdens de lessen discussiëren leerlingen over onderwerpen als het vluchtelingenvraagstuk en het homohuwelijk. Bij drie verschillende incidenten in Israël en op de westelijke Jordaanoever zijn drie Palestijnen gedood nadat ze Israëlische militairen aanvielen. In Jeruzalem viel een 20-jarige Palestijn twee officieren aan met een mes. Een van de militairen schoot de aanvaller dood. Bij Ramallah op de westelijke Jordaanhoever reed een Palestijn tijdens rellen met een auto in op Israëlische militairen, waarop de militairen het vuur openden. En bij rellen in de buurt van Bethlehem schoten Israëlische troepen op twee Palestijnen die het vuur zouden hebben geopend op hen. Eén Palestijn kwam daarbij om het leven. Het aantal vluchtelingen dat de oversteek van Turkije naar Griekenland waagt stijgt weer. Een week lang staken veel minder vluchtelingen de Egeïsche Zee over. Maar gisteren waren het er weer bijna 5000. Vooral het weer lijkt van invloed te zijn. Afgelopen week stond er veel wind en regen het behoorlijk. Maar nu het weer is verbeterd maken veel vluchtelingen de oversteek alsnog. Het weer nog, langzaam meer bewolking en vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot een graad of 4. Morgen begint droog, maar later op de dag gaat het regenen en het waait dan flink bij 8 tot 10 graden.